Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. John S. moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Vorig jaar schoot hij op een zorgboerderij in Alblasserdam een meisje en een vrouw dood. Het OM had 30 jaar met TBS geëist, maar de rechter geeft hem dus levenslang. Het TBS is, is verpleging, behandeling. En dat zou best kunnen, want meneer heeft een ernstige stoornis. Eh, maar die behandeling die kan pas echt beginnen na 28 jaar. Nou, dat is zo lang. Bij de schietpartij raakten ook nog twee mensen gewond. Daarvoor had John S. ook al een schoenmaker in Vlissingen doodgeschoten. In het centrum van Leiden zijn vanmorgen drie mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde in een kerkelijk gebouw waar hulpverleners werkten. En die zijn ook slachtoffer geworden. Een man stak daarin op de mensen. Waarom is niet duidelijk. De verslaggever van de regioomroep is op de plek waar het gebeurde. Boven mij hoor ik eh, een van de politiehelikopteren vliegen. Eh, want de dader is nog eh, voortvluchtig. En ja, de mensen zijn ook geschrokken. Hier in de straat wonen natuurlijk ook allemaal mensen. Het is natuurlijk beangstigend als er een steekpartij van dit formaat plaatsvindt. midden in het centrum van de stad. De politie is op zoek naar de verdachte. Hij heeft een wond aan zijn hoofd. Nog iemand stopt met zijn baan als politicus. Carola Schouten van de ChristenUnie zegt dat ze nadat er een nieuw kabinet gekozen is... niet meer terugkeert. Ze is nu demissionair minister voor Armoede. Schout heeft 12 jaar in politiek Den Haag gewerkt... en geeft het stokje nu graag over aan een nieuwe generatie, zegt ze. En er zijn drie skeletten gevonden bij werkzaamheden op het Binnenhof. Ze werden ongeveer 25 centimeter onder de grond gevonden. Deze archeoloog vond er eerst eentje. De schedel lag heel, veel, op een veel lager niveau dan dat zijn voeten lagen. Dus de, de positie is eh, opmerkelijk. Het gaat dus om een volwassen persoon van boven de 20 jaar. Daarna werden er dus nog twee gevonden. De onderzoekers gaan de botten bestuderen... om onder andere de leeftijd, de lengte en het geslacht van de overleden persoon te bepalen. Ook kan een skelet nog sporen van ziektes en verwondingen laten zien. Bij de werkzaamheden er werden ook een bronzen munt en een deel van een galerijvloer gevonden. Het weer, het is droog en zonnig. Af en toe een wolkje. Later kan er ook een buik vallen. Het wordt 22 tot 27 graden.